van met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft het leger opgedragen... om wat hij noemt extreem stevige maatregelen te nemen... tegen bedreigingen voor de Russische strijdkrachten in Syrië. Alles wat de Russen bedreigt moet direct worden vernietigd... zei Poetin op een vergadering met de legerleiding. Poetin zei verder dat het leger hard moet ingrijpen... bij verdere provocaties. Waarschijnlijk doelt hij daarmee op Turkije. De Russen en de Turken liggen met elkaar overhoop... sinds Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig neerhaalde. Gezinnen met lage inkomens brengen hun kinderen minder vaak naar de crash. En dat is opvallend, want in totaal is het aantal kinderen dat naar de opvang gaat juist gestegen. Minister Ascher gaat onderzoek doen naar de oorzaken. Hij noemt het belangrijk dat iedereen aan het werk kan in de wetenschap dat zijn kinderen veilig worden opgevangen. In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul is een zware explosie gehoord. Dat was in een gebied waar onder meer de Spaanse ambassade en andere diplomatieke posten gevestigd zijn. Volgens nog niet bevestigde berichten explodeerde tijdens het spitsuur een auto. Gewapende militanten zouden een pand zijn binnengedrongen waar politieagenten zijn gehuisvest. Afghaanse militairen hebben het gebouw omsingeld. Dow Chemical en DuPont gaan fuseren. Het gaat om de grootste fusie in de chemiesector ooit. Het nieuwe bedrijf gaat Dow DuPont heten. De bedoeling is dat het binnen twee jaar na de fusie in drieën wordt gesplitst. DuPont kondigt tegelijkertijd ook een reorganisatie aan. Wereldwijd verliezen daardoor bijna 60.000 mensen hun baan. In Oostenrijk is een man gearresteerd die ervan verdacht wordt 130.000 euro in de Donau te hebben gegooid. De biljetten dreven afgelopen weekend in die rivier en werden gevonden door voorbijgangers. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om crimineel geld. Waarom de man het geld in het water heeft gegooid is nog niet bekend. Op een foto is te zien hoe de biljetten, in coupures van 500 euro, te drogen hangen op een wasrekje in het politiebureau. Het weer, buien in het noorden, soms ook zon bij een graad of 9. Er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen eerst droog, smiddags regen en opnieuw ongeveer 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is best een drukke avondspits in de Randstad. Behalve dan rond Amsterdam, daar gaat het relatief gezien goed. Maar rond Utrecht, Den Haag en Rotterdam staan meer en langere files. Ook vanwege het regenachtige weer en vanwege een ongeluk op de A4. Het nieuwe stuk tussen Den Haag en Delft is dicht na een ongeluk. Verkeer kan omrijden via de A13. Maar ja, dat staat helemaal vol. Want daar staat natuurlijk de dagelijkse file van Den Haag naar Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein 13. En bovendien is er iemand in de file onwel geworden. Dus er is nu ook een rijstrook afgesloten. Andere files die er uitspringen. De A4... Vanuit Hoofdvliet naar Vlaardingen bij het Ketelplein 5. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Woerden 10 na een ongeluk. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knop het Ridderkerk en Sliedrecht-West 8. De A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 11. A28 Amersfoort-Zwolle bij Amersfoort 3. Dat heeft te maken met een ongeluk op de rijbaan vanuit het noorden. Tussen Nijkerk en Knoop het Hoevelaken staat 6 kilometer file.